Tien vastel alleen de gang. Welst de werkelijk gewoon. De los nog hem, wat denkste nu? Is het echt gedaan? Blijf nu niet twijfelen bij mij staan. Wat moest de nog met me